Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Kiev waren vanmorgen opnieuw explosies. Volgens Oekraïne gaat het om aanvallen door Rusland met kamikaze-drones. Zijn vliegtuig is met flink wat explosieven aan boord. Verslaggever Wessel de Jong is in de Oekraïnse hoofdstad. Ze zeggen dat het drones zijn, maar als je in een kelder zit... dan ja, je hoort niet precies wat het is. Het kan luchtafweer zijn, het kunnen raketten zijn, het kan van alles zijn. Ze zijn in ieder geval relatief dicht in de buurt zijn ze, zijn ze weer neergekomen. Vorige week waren er ook explosies in Oekraïne. Dat was toen een wraakactie van Rusland. Het land is woedend omdat er laatst een belangrijke brug werd opgeblazen. Poetin vermoedt dat Oekraïne achter die actie zit. De politie is op dit moment op tientallen plekken bezig met een groot drugsonderzoek. Onder meer op een woonwagenkamp in Eindhoven lopen veel agenten rond. Het is nog niet bekend of er al mensen zijn opgepakt en of er spullen in beslag zijn genomen. In een deunertent in het centrum van Gorkum in Zuid-Holland was gisteravond een grote brand. Dat kwam doordat er een frituurpan in brand vloog. Twee bezoekers kregen rook binnen. Verder raakte niemand gewond. En een mooi statement in de eredivisie gisteren. Aanvoerders liepen op het veld met een regenboogband om hun arm... als statement voor Coming Out Dag. Niet alle aanvoerders wilden die band om. Feyenoorder Kukshu weigerde. Zijn trainer vertelt waarom. Dat vanuit, vanuit religieuze overtuiging hij eh, die band niet wil en kan dragen. En dat hij veel respect heeft voor alles en iedereen... maar dat hij niet het uithangbord wil zijn vanuit zijn religieuze overweging. En de aanvoerder van Excelsior droeg geen band met regenboogkleuren. Hij had er eentje om met de tekst respect erop. En dan nog het weer vanmorgen eerst droog. Vanuit het zuiden gaat het regenen. Het kan erbij in het zuidoosten ook onweren. Later vanavond weer droog. Dan tussen de 17 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een korte file op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. do maar die high Adrenaline, geef mij een medicijn Wil meer van je love Ja, ik wil nog 1, 2, 3 Oh, laat me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou gedroomd Jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf Dat ik van stapel loop Verlies mijn concentratie Probeer het, maar ik slaap niet Het gaat niet, van.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 De Oekraïense hoofdstad Kiev is opnieuw getroffen door meerdere explosies. Volgens de autoriteiten gaat het om aanvallen door Rusland met kamikaze-drones met explosieven. Die kwamen neer in het centrum van Kiev. En rond de derde stad van Oekraïne, Dnipro, is volgens de autoriteiten een grote brand ontstaan bij een energiecentrale na een Russische raketaanval. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. De politie in Brabant is bezig met een groot drugsonderzoek. Op tientallen plaatsen zijn invallen gedaan. Het gaat om een actie samen met de Belastingdienst. Ook worden speurhonden ingezet. Het weer bewolkt en kans op wat buien.